uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Ondanks de droogte in het begin van de zomer hangen er weer veel eikels en beukennootjes aan de bomen, meldt Natuurbericht. Wilde zwijnen hebben daardoor tot ver in het voorjaar voldoende te eten. Op de Veluwe zijn er zelfs meer eikels en beukennootjes dan vorig jaar. Door de extreme warmte was het erg droog en gevreesd werd dat er daardoor veel te weinig voer zou zijn voor wilde dieren. De flinke regenval van vorige maand heeft ervoor gezorgd dat de eikels en beukennoten toch nog goed konden groeien. Kiki Bertens heeft het tennistoernooi van Seoul gewonnen. In de finale was ze in drie sets te sterk voor Ayla Tomljanovic uit Australië. Het is voor Bertens de derde toernooizegen dit seizoen. In Amsterdam komt het openbaar vervoer weer op gang. Dat lag voor een groot deel plat vanmorgen door een storing in het communicatiesysteem van het GVB. Bijna alle metrolijnen lagen plat, alleen de Noord-Zuidlijn reed nog. Op het Indonesische eiland Bali is een 121 meter hoog beeld gepresenteerd van de hindoeïstische god Vishnu, die de mythische vogel Garuda bereidt. Het beeld staat in de buurt van de plaats Kuta, er is 25 jaar aan gewerkt en kostte 15 miljoen euro. Het is het grootste beeld van Indonesië. Wereldwijd zijn alleen Boeddha-beelden in Myanmar met 130 meter... en China met 153 meter groter. Indonesië hoopt dat het beeld meer toeristen naar Bali trekt. Het weer later in de ochtend en vanmiddag gaat het vanuit het westen flink regenen... en er staat veel wind. Het wordt een graad of 11 vandaag. Vanavond in de kustprovincies nog buien met kans op onweer en windstoten.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 became impatient to be we zijn weer terug bij eh, deel 2 van ZFM Jazz op zondag. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. Ehm, ik heb vandaag, zoals telkens eh, als ik het mag presenteren... Ehm, veel Nederlands talent in, de, in het programma. En wij starten deze tweede sessie met eh, een big band, de Big Bounce Band uit Doetinchem. Als je op maandagavond door Nederland zou kunnen crossen, kriskras van Groningen tot Maastricht... en je zou door alle dorpen mogen waar een achterzaaltje in het café is... of in een eh, dorpshuis of waar dan ook... dan zou je ontelbare big bands horen die al tijd repeteren. Om een of andere reden, bijna altijd op maandag. Want dat is een avond dat er geen voetbal is, dat het rustig is. Dat, eh, nou, van alles en nog wat. Maar heel Nederland, bij wijze van spreken, repeteert op maandag met big bands. En ehm, die uh, spelen naar hartelust en zoeken links en rechts ook allerlei podia... om eh, te kunnen kijken waar ze aan de slag zouden kunnen. Eh, nog over Nederlands talent gesproken. Bernard Berghout, die laat ik nu horen. Eh, Bernard Berghout samen met Frits Landersbergen... Wim Overgaal gitaar en het trio van Pim Jacobs... in een eh, prachtig stuk Evelyn. De machine stopt er ineens mee. Dat is andere koek. En het was nogal Kenny Ball en his jazzband Midnight in Moskou. We gaan naar Anne Burton, een, Nederlandse zangeres... die eh, niet oud is geworden, maar eh, in haar carrière enorm veel indruk heeft gemaakt. We gaan eerst luisteren naar een stuk waar zij eh, vertolkt het bekende stuk Kansas City. I'm going to Kansas City, Kansas City here I come. I'm going to Kansas City, Kansas City here I come. They got some crazy little men, and I'm gonna get me one. I'm gonna pack my clothes and leave at the crack pack my clothes and leave at the crack of dawn. And everybody will be sleeping and they won't know I'm gone. Might take a train, might take a plane. If I have to walk, I'm going just the same. I'm going to Kansas City. Kansas City, here I come. They got some crazy little man, and I'm gonna get me one. take a train, might take a plane. If I have to walk, I'm going just the same. I'm going to Kansas City, Kansas City, here I come. They got some crazy little man, and I'm gonna get me one. Mm, some crazy little man, and I'm gonna get me one. They got some man, and I'm gonna get me one. I'm gonna get me one. Mm, ja. En Anne Burton, eh, haar eigenlijke naam was eh, Johanna Ravelovic. En zij was eh, naast Rita Reis en Greetje Kouwveld... de belangrijkste naoorlogse jazzzangeres in Nederland. En ze zong vooral ballads. En daar ga ik er nu eentje van laten horen. A lovely way to spend an evening. This is a lovely way to spend an evening. I can't think of anything. I'd rather do. This is a lovely way to spend an evening. I can't think of anyone as handsome as you. A casual stroll through a garden, <coughs> a kiss by a lazy look catching the breath of moonlight. Humming our favorite tune. This is a lovely way to spend an evening. I wonder you safe all my nights and spend them with you. Moonglow. Bostick. Die leefde van 1913 tot 1965. Bekendst eh, was Bostick door zijn markante alt-saxofoon sound. Hij speelde ook uh, tenorsax, fluit en klarinet. De romantische, maar ook ondernemende klank van de Bostick Band... die eh, kleiner is dan je zou verwachten als je de muziek hoort... die bestond uit Gene Red op de vibrafoon... Fletcher Smith op de piano... Margot Gibson op de bas... Charles Walton drums en Alan Seltzer op de gitaar. En eh, daar deed hij het mee. En in de, vooral in de jaren 50 eh, zaten al die succesnummers in de jukeboxen. Ehm, een vertolker uit onze regio eh, van het Earl Bostic repertoire was de legendarische Billy B. Jacket, Willem Kreuger... die ook nog eh, het beroemdste stuk van Bostik, Flamingo... zelf ook nog eens op de plaat heeft gezet. We gaan luisteren naar nog een stuk en dat is Cherokee... Bostik. Eh, de man die zijn longen uit zijn lijf blies. En eh, zeker niet op subtiele wijze met eh, de saxofoon aan de haal ging. Maar wel alles meer dan zuiver speelde. En dat zuiver spelen doen ook de mannen van het Modern Jazz Quartet. En daar gaan we nu naar luisteren. Zij hebben de hele wereld gezien ook veel door Europa getoerd. Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk. En daar is inspiratie op gedaan voor de compositie Baden-Baden. Zoals zij zouden zeggen, Buiden-Buiden. Modern Jazz Quartet. Waar gaan we heen vanmiddag? Als we eh, niet rond de snorrende kachel blijven zitten... vanwege het naderend weer onheil. Ehm, er zijn een paar plekken waar vanmiddag live muziek is... die mogelijk interessant is. Dat is in het Veerkwartier aan de Veerplas... tegenover Ikea in Haarlem. Vet Wallet om vier uur. Dat is eh, om vier uur bij de Check aan de Schipholdijk 353 in Asmeer. Dat is een eh, gelegenheid waar bijna elke zondag muziek is. Eh, vaak gerelateerd aan de blues. En vanmiddag is dat Dilana Smith met haar band. En in het Raakscafé, een café waar we blij mee moeten zijn dat er weer regelmatig jazzmuziek wordt geprogrammeerd. Daar speelt eh, vanmiddag om vier uur een eh, trio. Mark van der Veen op de piano. Eh, Peter Björnelt op de bas. En Roberto Halifi aan het slagwerk. Op het slagwerk zelfs. En ehm, allemaal gratis toegankelijk. Dus neem je kans en ga erheen. Dan is het nu tijd voor een opname uit 1958. En dat zijn eh, allemaal grote jongens die elkaar gevonden hebben... en een sessie hebben georganiseerd. En dan heb ik het over eh, Miles Davis op de trompet... Cannonball Adderley op de Hank Jones piano... Sam Jones op de bas en good old Art Blakey op het slagwerk. En dan eh, gaan we luisteren naar een standard... maar niemand speelt die zo mooi als zij dat doen. Autumn Leaves. vertolking van Autumn Leaves door uh, Cannonball, Adler, Cannonball Adderley. Samen met eh, Miles Davis, Hank Jones op de piano, Sam Jones op de bas en Art Blakey op het slagwerk. We gaan nu luisteren naar eh, een van de grootmeesters van de big band. En dan heb ik het over Stan Kenton. Die eh, leefde van 1911 tot 1979. Toen hij 30 was, had hij zijn eerste big band. En in 1949 eh, had hij een orkest met 43 leden. En dat is een soort metropoolorkest. Want er zaten ook eh, heel veel strijkers bij. En daar heeft hij ook heel veel voor geschreven. De cd die nu voor ligt... Die heet eh, Jazz Ladies en Stan Kenton. En hier gaan wij horen een uitvoering waar zijn orkest met zangeres Chris Connor het stuk vertolkt I Get a Kick Out of You. I get no kick from champagne Mere alcohol doesn't thrill me at all. So tell me, why should it be true that I get a kick out of you? Some get their kicks from cocaine. I'm sure if I should take even one sniff, it would bore me terrifically too. Still, I get a kick out of you get a kick every time I see you standing there before me. I get a kick, though it's clear to see you obviously don't adore me. I get no kick from a plane flying up high in the sky with some guy. kick every time I see you standing there before. Got a Kick Out of You. Stan Kenton, Big Band en uh, de zangeres Chris Connor. Dan gaan we nu terug naar een Nederlandse jazzmuzici. En van een grote klasse. Dat, eh, dan heb ik het over Loet van der Lee. Volgens mij tegenwoordig directeur van het Internationale Jazzfestival in eh, Hoofddorp. Benjamin Herman, eh, de Lut van Leeuwen de trompet... en de flugelhoorn Benjamin Herman op de altsax. Rob van Bavel, geen onbekende in, eh, hier in de krocht. Net zoals Benjamin Herman. Eh, Martin Wind op de bas. En Mimi Verderaam op de drums. En die hebben de handen ineengeslagen bij een project. Eh, en dat heet The Adlery Project. Een uh, hommage aan uh, Ned Adderley. Opgenomen in 2000. En we gaan luisteren naar een compositie van Martin Wind, de bassist. Die horen we ook soleren. Take a Net. Take a Net. Eh, het Adderley Project. We hebben nog eh, tijd voor misschien twee stukjes. Ik ga op de draaitafel leggen... een van de oudste orkesten eh, in de Nederlandse jazzgeschiedenis. <clears throat> Pardon. En dat is een opname uit 1936. The Ramblers met Topi Clarum, zangeres. En het is het stuk... Swing Mr. Charlie. up and give them a tune full of rhythm. Swing it high and low with a hearty ho. When you hit that cymbal once or twice, I'll be in a rhythmic paradise. Oh, swing, Mr. Charlie. Oh, swing, Mr. Charlie. You're simply driving me crazy. I've got happy feet. All I need is a snappy beat. Swing, Mr. Charlie. Swing Charlie. Dat uh, kondigde het eind van dit programma aan deze uitzending van ZFM op zondag. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. En we gaan eruit een klein stukje nog van eh, het trio Frans de Wijs...